Goedenavond, ik ben Michelle en dit is het nieuws van NOS op 3. De dag na de persconferentie is het heel druk bij priklocaties. Het is onder meer goed te merken in Drenthe, Limburg, Brabant, Gelderland en Twente. Op een aantal plekken is extra personeel ingezet. Ook bij een priklocatie in Den Bosch, waar je terecht kunt zonder afspraak, was het vandaag extreem druk. Ik voel me best wel gedongen, ja. Mag ik best wel weten hoe voelt dat? Ja, niet, niet leuk hè. Niet zo, eh, zoals we in Nederland horen te leven toch? Niet, waarom zou je eigenlijk die prik niet willen? Ja, omdat ik nog niet weet wat er kan gebeuren. Maar ik ga het wel doen, want ik wil nog wel ergens naartoe gaan en ja. De Brabantse GGD heeft mensen opgeroepen niet meer te komen. De drukte komt waarschijnlijk door de persconferentie van gisteravond. Toen werd bekend dat je vanaf komende zaterdag op meer plekken je QR-code moet laten zien... zoals op buitenterrassen en in sportscholen en musea. Minister Grapperhaus begrijpt dat de politie in Rotterdam droombeelden heeft gedeeld van het woonprotest ruim twee weken geleden. In algemene zin vind ik het begrijpelijk dat ook de politie eh, toch eens een keer zegt... ja maar mensen, er zijn wel meer eh, kanten aan de zaak. De mobiele eenheid kreeg kritiek omdat ze bij die demonstratie zo hard tekeer gingen. De beelden moeten volgens de politie duidelijk maken dat de demonstranten begonnen met uitdagen. Greta Thunberg belooft minder te schelden. Eerder deze week zette ze een liedje in tijdens een demonstratie bij de klimaattop in Glasgow. Ze legde uit waar wereldleiders hun klimaatcrisis mogen stoppen. You can shove your climate crisis up your arse. You can shove your climate crisis up your arse. You can shove your climate crisis. You can shove your climate crisis. You can shove your climate crisis up your arse. Ja, op die teksten kreeg de klimaatactiviste flink wat kritiek. Ze belooft nu op haar woorden te letten en wordt neutraal te worden. Knipoogt naar klimaatneutraal natuurlijk. Mocht ze toch gaan schelden, dan belooft ze dat goed te maken met een aardige uitspraak. En dan het weer. Vanavond en vannacht kan er een buitje vallen. Het koelt af naar 2 tot 6 graden. Morgen begint weer mistig. Er blijft kans op wat regen en het wordt maximaal 11 graden. CFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file op de snelweg in onze regio. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. En daar gebeurde een ongeluk bij Beverwijk Oost. Tussen knooppunt Raasdorp en Beverwijk Oost. Nu 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn wel weer vrijgegeven. Kwartiertje vertraging op de A10, de ringweg van Amsterdam. de A10 Oost tussen Amsterdam Slotermeer en Amsterdam Buitenveldert. 7 kilometer file. n 207 Hillegom Alphen aan de Rijn. Voor de aansluiting met de A44. 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En een kwartier vertraging op de N208 vanuit Sassenheim naar Velzen.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 You just better days are coming If no one told you I hate to hear you crying Over the phone, dear For seven years running You've been a soldier But better days are coming Better days are coming for you mm. So when the night feels like forever mm, I remember what you said to me I know you've been hurt the sun. We'll be dancing in the sun. am we'll sing your song together. am we'll sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now, you should be so proud. Better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain it ain't permanent, and soon we'll be dancing in the sun this on I'ma sing your song together I'ma sing your song together I'ma sing your song together I'ma sing your song together gonna change Just wait for better days You've seen too much of pain Now you don't even know That your story's gonna change Just wait for better days I promise you I won't let go I know you've been hurting Waiting on a train that just won't come your song together And we'll sing your song together And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 Voor de rest van de maatregelen die het demissionaire kabinet gisteren aankondigde is wel voldoende steun. Er moeten strengere regels komen voor gastlessen over abortus op scholen. Dat zeggen gynaecologen en abortusartsen. Ze stellen dat steeds meer organisaties gastlessen komen geven... waarin ze scholieren vertellen dat abortus niet goed is. En soms ook misleidende informatie geven. En twee doktersassistenten zijn aangehouden omdat ze handelden in valse vaccinatiebewijzen. De vrouwen van 30 en 31 werken in een huisartsenpraktijk in Amsterdam. De assistenten hielpen tientallen mensen aan een vaccinatiebewijs zonder dat ze daadwerkelijk een prik kregen.